7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Nederlanders gaan dit jaar even vaak op vakantie als vorig jaar. De afgelopen twee jaar daalde het aantal boekingen, maar die daling is gestopt. Dat blijkt uit onderzoek van MBTC Nipo onder 20.000 mensen. De afgelopen jaren gaven consumenten minder uit onder invloed van de crisis. Nu geven ze weer meer geld uit, maar dat gaat in eerste instantie naar huizen, auto's en keukens. Voor groei in het aantal vakanties is het nog te vroeg, denken de onderzoekers. In Washington is een dode gevallen toen een ondergronds metrostation zich vulde met rook. Meer dan 80 mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk waar de rook vandaan kwam. Bij een zeer grote brand in een bedrijfsgebouw in Wateringen is asbest vrijgekomen. Het is nog niet bekend hoeveel en op welke plekken. De brand brak uit in een verf- en behangloods. Er kwam veel rook vrij. 36 buurtbewoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden moeten binnenblijven en de ramen en deuren dicht houden. Het leger van Cameroen heeft 143 strijders van terreurbeweging Boko Haram gedood. Dat meldt de Cameroense regering. Bij de gevechten kwam één militair om het leven. Volgens de regering werden niet eerder zoveel Boko Haram-strijders gedood bij een gevecht in Cameroen. Begin deze maand viel de islamitische terreurbeweging de stad Baga binnen en kwamen 2000 mensen om het leven. Duikers hebben de voice recorder van het neergestorte Air Asia-toestel boven water gehaald. De zwarte doos werd gevonden in de Javazee bij Indonesië, in de buurt van de plek waar gisteren de andere zwarte doos al werd gevonden. De voice recorder bevat geluidsopnames uit de cockpit en geeft mogelijk meer duidelijkheid over de oorzaak van de crash. Het weer, de dag begint regenachtig, maar later trekt de neerslag via het oosten weg en neemt de wind af. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen buien, soms winters, bij 6 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A7 Hoorn-Zaandam bij Purmerend 2... tussen Purmerend en bij de Wormer 4 kilometer. Voor knopen Zaandam 4 kilometer. Dat heeft te maken met problemen bij Amsterdam op de A10 West... Er is één rijstrook dicht bij knooppunt Koenplein. Betekent file rijden ook op de A8 tussen Westzaan en Oostzaan over 6 kilometer. A15 richting Rotterdam bij Sliedrecht West 4 kilometer. Richting Europoort bij Hoogvliet 2. A16 richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer. Naar Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum 3. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag is de weg dicht tussen Kaagdorp en de afrit Noordwijkenhout.